En wil je extra fysio of een vergoeding voor anticonceptie... dan kun je kiezen voor een aanvullend pakket. Bijna de helft van de jongeren tot 34 jaar doet dat, zegt vergelijkingssite Independer. En dat terwijl zij het minst aankloppen bij een arts. Volgens de vergelijkingssite is buitenlanddekking een reden voor jongeren om toch zo'n extra pakket te kiezen. Een vrachtwagen in de Duitse stad Passau heeft een groep voetgangers aangereden. Daarbij zou een vrouw zijn omgekomen en ook raakten een aantal mensen gewond. De politie denkt dat het een ongeluk is. De vrachtwagenchauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Opnieuw waren er zware Russische aanvallen in Oekraïne. Voor zover bekend zijn er zeker 22 mensen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. Volgens buitenlandredacteur Gimbaldoek Baldoek heeft Rusland allerlei wapens gebruikt om doelen te raken. Volgens de luchtmacht werden er eerst drones eh, op verkenning gestuurd. En vervolgens volgden de raketten die onder meer door 18 bommenwerpers eh, gelijktijdig eh, op Oekraïne werden afgevuurd. Vervolgens kwamen daar nog eens vijf gevechtsvliegtuigen bij. In meerdere regio's is de stroom uitgevallen door de aanvallen. En zo klonk het vannacht in Florida. 3, 2, 1. is full power. En liftoff Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft twee onbemande raketten gelanceerd. De eerste is onderdeel van een geheime missie en wordt vooral gebruikt als testraket. De tweede raket had een heleboel satellieten mee... die in een baan om de aarde worden gebracht voor snel internet. Het weer nog, soms zon, dan weer buien en een graad of 10 vandaag. Vanavond heb je lokaal ook kans op hagel en onweer. Dit weekend opnieuw wisselvallig en tijdens de jaarwisseling waarschijnlijk veel wind. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file, maar die veroorzaakt wel een half uur extra reistijd... na een ongeluk op de A7 van Zaanstad naar Horen. staat vast tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn...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 Merry, Merry Christmas, Merry Christmas to who? Heck a guess, yes, yes. Merry Christmas to you, here is a hat. Christmas gas. Merry, Merry Christmas, Merry Christmas to who? Take a guess. Yes, yes. Merry Christmas to you. Now here's a costume that's very weird.